Levi van Eck met het NOS-journaal. Op een boerderij met legkippen in Terschuur in Gelderland is vogelgriep vastgesteld. De 62.000 kippen op het bedrijf worden afgemaakt. De boerderij ligt midden in de Gelderse Vallei, een gebied met veel pluimveebedrijven. In een straal van 10 kilometer rond het getroffen bedrijf zijn dat er 182. In het gebied geldt per direct een vervoersverbod. De VN-veiligheidsraad heeft ingestemd met het Gaza-plan van de Amerikaanse president Trump. Onderdeel daarvan is het sturen van een internationale troepenmacht naar de Gazastrook. De stemming was belangrijk om door te gaan naar de tweede fase van het plan. Daarin gaat het over een nieuw bestuur voor Gaza... en een internationale troepenmacht die moet toezien op vrede. Welke landen daaraan mee gaan doen is niet bekend. Hamas heeft de resolutie van de Veiligheidsraad afgewezen. In Slowakije protesteerden tienduizenden mensen tegen premier Fico. Dat gebeurde op de dag dat het 36 jaar geleden is dat de fluwele revolutie begon. Het protest dat een eind maakt aan het communisme in Tsjechoslowakije. Fico had onlangs de nationale herdenking van de revolutie afgeschaft. Volgens de regering was dat een bezuinigingsmaatregel. De demonstranten hielden alsnog een herdenking... en demonstreerden ook tegen de pro-Russische houding van Slowakije. Rijkswaterstaat heeft afgelopen avond alsnog de bomen langs de A2 in Limburg gekapt. Dat was eigenlijk gepland voor afgelopen weekend... maar toen zaten er twee dagen lang demonstranten in de boom...